Jobboot met het NOS Journaal. PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen over de bezorging door PostNL. Reden voor het ontslag is vaak het achterhouden van post, bijvoorbeeld omdat burgers de post dumpen in plaats van die te bezorgen. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen, zegt een woordvoerder. PostNL is sinds enkele jaren overgestapt op parttime postbezorgers... die de plaats innamen van de fulltime werkende postbodes. Het bedrijf kan niet zeggen of het plichtsverzuim onder de nieuwe bezorgers hoger ligt... dan onder de traditionele postbodes. In Rome waren vandaag tienduizenden demonstranten op de been. Ze protesteerden tegen de bezuinigingsplannen van premier Monti... om de economische crisis in Italië het hoofd te bieden. De demonstratie was georganiseerd door de linkse partijen en de vakbonden. De demonstranten droegen grote maskers van onder andere Monti en zijn voorganger Berlusconi. Ook werd er met eieren gegooid naar bankgebouwen en werd er vuurwerk afgestoken. Er was veel politie op de been, maar tot ernstige ongeregeldheden kwam het niet. Volgens de organisatoren namen meer dan 100.000 mensen deel aan de demonstratie. De komende nacht wordt de klok weer een uur teruggezet. Dat betekent het einde van de zomertijd en het begin van de wintertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok terug naar twee uur. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. In het laatste weekend van maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet en dan begint de zomertijd. Voetbal. In de eredivisie heeft NEC ook zijn vijfde thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Tegen Roda JC werd het in Nijmegen 0-0. Op de ranglijst zakt NEC daardoor naar de achtste plaats... omdat de Nijmeegse club is ingehaald door ADO Den Haag. Dat won vanavond thuis met 2-0 van Willem II... door doelpunten van Holla en Van Duinen. Vanavond is er nog een eredivisiewedstrijd. VVV tegen NAC Breda is nu bezig. Het weer vannacht op veel plaatsen lichte tot matige vorst. Hier en daar kans op mist.